Everybody wrong to the bombshells dump. the sun comes up. Type a cute guy, honey, don't be shy. Everybody wrong till the bombshell's gone. Grab yourself guy, don't be shy. Everybody to the Stamp, zo heet ook eh, dit nummer.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 Blame Larson. Guys are playing pool, long necks in a bucket, bragging about their luck with the ladies in bed. laughing when they ask him for all the dirty details He don't say nothing, just starts shaking his head Spoken like a man, devoted to a woman Not just any woman, but the love of his life Spoken like a man, crazy about the feeling He gets every evening when they turn out the lights staring down the table There's a cutie across the room Trying to catch his eye She walks across the bar With her number on a napkin He gives it to a buddy With a wink and a smile Spoken like a man Devoted to a woman Not just any woman But the love of his life Spoken like a man Crazy about the feeling He gets every evening they turn out the lights. He pays his tab, pulls his keys out of his pocket. The boys say, where you going? Just one more game. Give us one good reason why you can't hang. He turns at the door and just holds up his reins. devoted to a woman Not just any woman, but the love of his life Spoken like a man, crazy the feeling He gets every evening when they turn out the light. 2006 was hij net 23 jaar oud. En als je naar zijn eh, oeuvre kijkt, naar zijn cd's die hij gemaakt heeft, dan schrijft hij daar een beetje, dan beschrijft hij in daar een beetje zijn leven. In My High School werd uitgebracht in 2004. Of To Join The World in 2005. Rocking You Tonight, waar u dit nummer van hoorde, is uitgebracht in 2006. In, in 2009 dat is dus alweer even geleden. Blaine Larson, Not Too Bad. Dat was zijn laatst verschenen cd. En dit is een radio edit terug te vinden op de cd Love, Pain and A Whole Crazy Thing van Keith Urban. Well, she was precious like a flower She grew wild, wild, but innocent perfect prayer in a desperate hour She was everything beautiful and different Stupid boy You can't fence that in, stupid boy It's like holding back take her and break her under the E Street Bridge Followed me on to it I went out halfway across with that homeless shadow Tagging along so I dug for some change Wouldn't need it anyway He took it looking just a bit ashamed He said, you know I have always been this way I've had my moments Days in the sun moments I was second to none moments When I knew I did what I thought I couldn't do Like that plane ride Coming home from the war that summer My son was born Memories like a coat so warm The cold wind I've had my moments well, I stood there trying to find my nerve Wondered if a single soul on earth would care at all Miss me when I'm gone That old man just kept hanging around Looking at me, looking down I think he recognized that look in my eyes I've hit I've had my moments, days in the sun moments. I was sad. in Australië wordt eh, country music gemaakt en er loopt één man rond en als je daarover moet beginnen, over zijn eh, carrière, in 16 jaar tijd, acht albums. Hij heeft eh, in vier landen heeft hij diverse awards gewonnen. Daarnaast heeft hij ook nog eens een keer 21 gouden gitaars gewonnen. En daar in Australië heb je dan zo'n eh, zo'n event, uh, Male Artist of the Year in Golden Guitar. Zo heet het daar dan. En eh, ja, degene die dan de beste gitaar speelt, die krijgt daar dan een gouden gitaar. Nou, daar heeft hij er dus 21 van gewonnen. In 2010, toen heeft hij een, award gewonnen voor zijn liedje I Love This Place. In 2008 en in 2010, toen heeft hij alle awards gekregen die er maar te, te vangen zijn, zal ik maar zeggen. Daar in, eh, in Australië. En ook nog eens een keer in 2008, daar ga ik weer een paar jaar terug. Daar had hij uh, vier CMA Awards daar waar hij voor genomineerd was. En die heeft ze ook alle vier gewonnen. En dan heb ik het over Troy Cassar Daily. Dit is van zijn cd uit 2006, The Best Of. two people in a room, one black and one white. Now who's to say who's wrong or who's right? Both standing tall, both standing proud, both too afraid to dream out loud. Now one grew up in the town, one outside Both fighting feelings they'd much rather hide The years bring them closer, and Lord knows how They're not too afraid to dream out loud Dream out loud, it's up to me and you To dream out loud, it's not hard to do see your brother falling in the crowd. Don't be afraid, to dream out sister al zeven eh, cd's van deze man in mijn bezit. Ja, de laatste cd-dvd uit 2010, oktober 2010, die heb ik nog niet in mijn bezit. U hoorde daar net al uh, de didgeridoo, dat is het eh, traditionele instrument van de aboriginals daar in Australië. Dat heeft hij ook gebruikt in zijn muziek. taken away by a man dressed in blue He didn't know where he was going Pretty sure he knew Mother was crying as loud as I've ever heard We all sat silent and still Not saying a word Memories of father are faded And mother still cries She's such a strong young woman And she never had to lie She set us all in a circle All young and so frail And told us how our father died In a Sydney jail over time it brought no answers chance that I get My sister and my brother Call around now and then We sit and talk and laugh and cry Over photographs of our youth When we were searching for hope And searching for the truth Over time it brought no answers Oh, in time fast He's still lost beyond the dancing How long muziek van deze Troy Cassar Daily heb ik dus ook in 2006 eh, ontdekt. De didgeridoo als eh, backing instrument voor zijn muziek. ik zal binnenkort nog wel eens meer laten horen van deze man in een ander programma. Dan zal ik alle zes zijn cd's bij elkaar sprokkelen en gewoon u de variatie laten horen van wat hij geschreven heeft. Dit is geschreven door Miranda Lambert. Crazy Ex-Girlfriend. wat geleden kreeg ik een cd'tje binnen, binnen van uh, eh, Myro, moeder en dochter moeder en dochter, zij worden af en toe wel eens vergeleken met eh, de Judge. Maar zelfs zeggen ze van, wij gaan af en toe zelfs nog een tandje verder. Moeder Joanne, zij heeft op het podium gestaan samen met Colin Linden Copeland en Fred Eaglesmith als uh, eh, backing vocals. Maar haar dochter Haley, die zei tegen haar van, zullen wij samen eens wat gaan, eh, gaan doen? En natuurlijk werd dat geaccepteerd. En daar in Canada, want daar komen zij vandaan, daar hebben zij al hoge ogen gescoord in de country scene. Als je op hun site kijkt, dan zie je ook weer dat ze heel wat eh, awards gewonnen hebben. En al die awards, ja, daar hebben zij het ook over in hun shows. It Don't Work That Way is dus geschreven door moeder Myra. En ze zijn in Nederland op dit moment hoor. Kijk maar eens op hun site, waar ze op het podium staan. much time 2006 was een eh, man hier in Nederland die regelmatig hier in Nederland vertoeft. Ik heb het over Billy Yates. Als hij hier, als hij hier in Nederland is, dan toert hij rond samen met de formatie Savannah. En een liedje wat hij eh, zelf geschreven heeft, verwoordt hij precies wat hij is. Hij is gewoon een harmony man. First time I heard you speak, I felt both of my knees get weak, and I knew I'd found the girl of my dreams. I clung to every word you said, like peanut butter on a piece of bread. We were meant to be together, you and me.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 I want to be your harmony man say I love you It's like no one else can I wanna be your harmony man I wanna be ergens in oktober 2006 eh, kreeg ik een telefoontje van Ellie Beurskens en zij zei van wij hebben een nieuwe formatie, wij hebben een formatie opgericht en we noemen onszelf Babes in the Grass en ik doe het samen met Beppie Gasman en Adrie Richter en we hebben al een cd'tje opgenomen live in de Koerberg ik ga je dat toezenden en zou jij dat dan eens willen draaien en daar kon ik alleen maar op zeggen ja natuurlijk ga ik dat doen en nog steeds treden zij op onder de naam Babes in the Grass. sometimes not feeling like I should Wondering when the winds will start to blow Won't you allemaal live opgenomen, de Babes in the Grass in 2006. Eh, en daarna hebben ze nog wat, eh, wat andere muziek opgenomen. Ze hebben kleine cd'tjes uitgebracht, dus single cd'tjes. U moet maar eens kijken in uw favoriete platenzaak of eh, kijk gewoon op de website Babes in the Grass waar u eventueel die cd's zou kunnen bestellen. has Gone Little Big Town, geschreven door Wayne Kirkpatrick and Kimberly Rhodes. van september 2006. En een maand later, in oktober 2006, kwam er een nummer uit van eh, Jason Michael Carroll. En dat was een pre-release van zijn cd Waiting in the Country. En als je op zijn eh, site gaat kijken, dan zie je dat die cd, waar dit nummer op eh, uitkomt, Waiting in the Country, dat komt pas uit in 2007. Dus eigenlijk kan ik in de volgende uitzending ook nog een keer een nummer draaien van deze man. Een man met een echte country stem. Luistert u maar eens naar Alicia's Lies. little girl met a new friend just the other day. On the playground at school. Between the and swing. she came home with tear-filled eyes to me, Daddy, listen lies. Well, I just brushed it off at first. Cause I didn't know how much my little girl had been hurt. Or the things she had to go to sleep As I stepped out the room I heard her say A prayer so soft and sweet God bless my mom and my dad And my new friend Alyssa Oh, I know stem heeft die man. Eh, daar ben ik af en toe een <laughs> beetje jaloers op. Op eh, mannen die een stem hebben dat zo mooi diep kan klinken. Jason Michael Carroll, hij heeft het eh, zelf geschreven. Het is een man met, lijkt het op, met heel veel <laughs> levenservaring. Maar als je de foto ziet op zijn site, dan zou je zeggen, wat zal hij zijn? 5, 26 jaar oud? Ashley samen met Ronnie Dunn. Eh, Ronnie Dunn heeft pas geleden een cd uitgebracht. Heb ik inmiddels al in mijn bezit. Maar ja, die kan ik niet draaien. Want die stamt uit 2011 en dit uit 2006. die het inmiddels wat eh, rustiger aangaat toen. Eh, hij doet nog maar 250 shows per jaar in plaats van de 365 in de voorgaande jaren. Ik heb het over Kenny Rogers, The Last 10 Years. For oh, The Last 10 Years, it's been quite a trip. Over 3,600 spins around without a cosmic slip. But within the realm of our atmosphere We're about as out of whack as we've ever been in a million years. We watched the Y2K scare in a panic. And we watched as time proved Nostradamus wrong. And we watched as Mother Nature shook the planet. And cellular replaced the telephone lost Charlie Brown, Ray Charles, and Johnny Cash. We even lost Superman. Well, the last ten years, look at the hills we've climbed best golfers black, the best rappers white, and it's about damn time. But we'd best beware, there's a brand new fight, you see. And I hate to say we might be our own worst enemy. We watched Oklahoma sifting through the damage watch their savings vanish. We all cry when we watch those towers fall. We lost Minnie Pearl, Ron Reagan, and Sam I We even lost Superman. Expensive gas and free downloads, the dot-com boom and reality shows. What's gonna happen next is anybody's guess. Satellite radio and hybrid cars, handheld computers and a trip to Mars. It's all become a part of who we are. In the last ten years, in the last ten years. lost George Harrison, John Paul and June Carter Cash. Hell, we even lost Superman. aan alle grote der aarde in dat eh, jaar 2006 die overleden waren. En daar heeft deze Kenny Rogers dus eh, een liedje voor gezongen. Niet door hem zelf geschreven, maar door Tommy Connors. Deze dame was in die tijd ook helemaal niet meer weg te denken uit de eh, country scene.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 Door het winterweer is een aantal luchthavens in het noordoosten van Amerika gesloten en zijn zeker duizend vluchten geschrapt. De Syrische president Assad waarschuwt het Westen niet in te grijpen in zijn land. In een interview met de Britse krant The Sunday Telegraph zegt hij dat het Westen een tweede Afghanistan krijgt als het militair ingrijpt in Syrië. Volgens Assad is zijn land niet te vergelijken met Tunesië of Egypte, waar de machthebbers zijn verdreven. In Kirgizië worden vandaag presidentsverkiezingen gehouden. Er wordt een opvolger gekozen voor de verdreven president Bakiev die vorig jaar het veld moest ruimen na een volksopstand. De voormalige Sovjet-republiek is sindsdien hard op weg een parlementaire democratie te worden. Grote kanshebber bij de verkiezingen is de voormalige premier die stabiliteit belooft in het onrustige zuiden van Kirgizië. In Amsterdam hebben zeker 15 mensen vannacht vanwege een brand hun huis moeten verlaten. Op de zolder van een huis brak brand uit die oversloeg naar de woning ernaast. Niemand raakte gewond, vuur was snel geblust. Een aantal bewoners slaapt in een hotel omdat hun huis veel waterschade heeft opgelopen. Vannacht is de wintertijd ingegaan. De klok is een uur teruggezet. De wintertijd is eigenlijk de gewone tijd en duurt tot het laatste weekend van maart. Bij de overgang naar wintertijd is het ochtends eerder licht en s'avonds eerder donker. Wereldwijd gebruiken ongeveer 70 landen het systeem van zomer- en wintertijd.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 Er wordt gecontroleerd...